Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Een man van 37 uit Bodegraven wordt verdacht van seksueel misbruik van minderjarigen en het delen van kinderporno. Hij zou dat mogelijk meer dan 20 jaar hebben gedaan. Dat bleek vanochtend tijdens een zitting bij de rechtbank in Den Haag. Eerder vond de politie al chits in versleutelde appgroepen waarin de man het misbruik bekende, vertelt de landelijk officier kinderporno. In die apps wordt onder andere ook gesproken over misbruik van kinderen in het verleden. En ehm, dat verleden dat zou zich dan uitstrekken tot de tijd uh, van 2003 tot en met 2018 eh, en zelfs eh, daarna. Eh, toen hij sporttrainer was. De man werkt als kliminstructeur bij een klimhal in Dordrecht. Voor het eerst is Mpox in Frankrijk gevonden. De besmettelijke ziekte is meegenomen door een vrouw uit Bretagne die in Centraal-Afrika is geweest. Mpox is nu in drie Europese landen, namelijk Duitsland, Groot-Brittannië en dus, dus ook in Frankrijk. De infectie brak vorig jaar uit in Congo. Mpox wordt overgedragen door nauw fysiek contact. En mensen krijgen koorts, spierpijn en huiduitslag en bulten. In Zuid-Korea stapt de minister van Transport op na de dodelijke vliegramp van bijna twee weken geleden. Daar kwamen op twee inzittenden na alle inzittenden om het leven. De minister heeft zijn excuses aangeboden. De Zuid-Koreaanse politie doet nog onderzoek naar de ramp. Waarschijnlijk zat er een fout in het landingssysteem. En trek aan de bel als je het idee hebt dat er criminele dingen gebeuren in je buurt. Dat is de boodschap van een nieuwe overheidscampagne. Vreemd of verdacht heet die. De overheid hoopt dat signalen van zware georganiseerde misdaad eerder worden herkend en ook doorgegeven aan de politie. Want die signalen zijn er vaak wel, zegt justitieminister Van Wiel. Nou, een heleboel mensen eh, vertellen nadat een drugslap is opgerold of ontploft eh, of een eh, liquidatie is geweest, hoor je vaak van mensen, goh ja, we zagen al wel vreemde dingen gebeuren. Er kwamen mensen alleen maar s'nachts of die winkel was nooit open. Of er waren altijd eh, busjes met grote kerels en vaten. dus dat soort dingen hoor je altijd achteraf. Heb je nog het weer voor je. Er trekken winterse buien over het land met kans op hagel en natte sneeuw. Tussendoor is het ook nog kans op zon bij een graad of 5. Vanavond meer wintersweer weer bij temperaturen rond het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een te hoge vrachtwagen is de Schipholtunnel richting Amsterdam even afgesloten.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 Around midnight, I heard him shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, who is he? She mumbled low. Said, baby, don't you lie to me no more.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 Me pick up my body like off me head top. Me no want none of them. Me no want none of them. Things I want feel the shine my name. Want you feel me lover, me want you feel me friend till the very end, till the very use it. Intention, I'm feeling massive. Gonna make you, make you, make you notice. Got motion, restored emotion. I've been diving, detour leaning. No like me doesn't mean why it's the study of the chemistry between you and me. Like the biology, that's the I-V-E-ology.